10 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Media melden dat er gisteren bij Genua twee Nederlandse duikers zijn omgekomen. De twee mannen van 46 en 53 doken naar het wrak van een olietanker... die in 1991 in de golf van Genua verging. Een van hen zou zijn overleden onder water... de andere toen hij met een helikopter naar een ziekenhuis werd gebracht. Mogelijk is er iets misgegaan met de zuurstofflessen die de Nederlanders hadden gehuurd. Bij een zelfmoordaanslag in Kabul zijn zeker drie doden en tientallen gewonden gevallen. Doelwit van de aanval was een konvooi van EUPOL, de Europese politiemissie in Afghanistan. Een van de auto's is bij de aanslag geraakt. De mensen van EUPOL die meereden in het konvooi zijn allemaal in veiligheid, zegt een woordvoerder. De zelfmoordaanslag was in de buurt van de internationale luchthaven van Kabul en niet ver van een NAVO-basis. De Taliban hebben de aanslag opgeëist. In Chili hebben honderden mensen de begrafenis bijgewoond van Valentina Maurera. Het 14-jarige meisje stierf donderdag aan de gevolgen van taaislijmziekte... enkele maanden na haar verzoek om euthanasie. Onder aanwezigen waren de coach van het nationale voetbalelftal... en andere bekende Chilenen. Het meisje werd eerder dit jaar bekend door haar smeekbeden op YouTube. In een filmpje vroeg ze president Bachelet om een einde aan haar leven te mogen maken. Euthanasie is verboden in Chili en het verzoek leidde tot een nationaal debat. President Bachelet bezocht het meisje in het ziekenhuis om uit te leggen dat ze niet aan haar verzoek kon voldoen. Het Belgische rock- en metal Festival Eurorock is gisteren enige tijd stilgelegd nadat er 80.000 euro uit de kas was verdwenen. Bands die nog betaald moesten worden haakten af toen ze hoorden dat er geen geld meer was. De organisator werd met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Door alle problemen moest het driedaagse festival gistermiddag enige tijd worden stilgelegd. Eurorock wordt gehouden in het Limburgse Neerpelt, vlak over de grens bij Budel. Het weer, zonnige periode, in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 13 tot 15 graden. De komende dagen licht wisselvallig, vooral morgen meer bewolking... en in de loop van de week meer zon. Dit was het NOS Short.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 Beginnen wij met als de tune het duo Mulder en Mulder uit Haarlem. Welkom in het programma. Mijn naam is Peter Den Boer en ik neem u vandaag graag weer mee... langs de eindeloos rijen prachtige opnamen uit het overvolle jazzarchief. Wat eh, zijn vandaag de programmaonderdelen? Ik heb als hoofdthema de rode draad. Uh, jazzmuziek door Nederlandse muzici. En die zijn er in ruime mate. Jazzmuziek door Nederlandse muzici door de jaren heen, zullen we maar zeggen. Een bloemlezing. Nederland is internationaal gezien een groot jazzland met zeer veel goede muzici. Ik zeg het regelmatig. Eh, als de grote jongens eh, uit Amerika hier naartoe komen... dan willen ze heel graag begeleid worden door Nederlandse muzikanten. En zo hoort het ook. En ik sta nog even stil bij het overlijden van Bibi King. En we hebben de agenda. Kortom, tijd tekort aan de slag. Ik ga beginnen met Quincy Jones. Quincy Jones, inmiddels al 82, maar nog steeds zeer actief... was eh, ooit de begeleider van eh, Diana Washington... Hampton, Dizzy Gillespie en anderen. En zijn beroemde tune Chimp Change is eh, eh, de, de tune van Langs de Lijn. Al jarenlang, die horen we nog steeds. Zonder dat we eh, misschien weten dat het Quincy Jones is. Hij heeft allerlei interessante dingen gedaan. En ik ga graag laten horen een stuk dat bekend is geworden door Dave Brubeck. Maar nu met zijn big band door Quincy Jones gespeeld. Take 5. was eh, Quincy Jones met een eh, nummer dat bekend is geworden door Dave Brubeck... die het overigens niet gecomponeerd heeft. Want, want eh, volgens het ene boek was het Paul Desmond... en volgens het andere boek was het ene meneer Bryant. Dat gaan we nog eens uitzoeken, maar niet Dave Brubeck. Overigens heeft Dave Brubeck natuurlijk wel een heleboel andere dingen geschreven... waaronder een mooie, snelle... Bossa Nova. En die ga ik nu ook nog een keer laten horen door Quincy Jones. En dat is Bossa Nova USA. dat was eh, van de cd Who's Excited, That's Jazz. Alleen maar Nederlandse muzikanten. Koos van der Hout, Leo van Oosterom, Erik Heinsdijk, Robert Veen... Kajan Witmer, Dolf Helge en Jan Voogd. En u hoorde het nummer When Lights Are Low. Zoals eh, ik aan het begin vertelde... ga ik vandaag een eh, bloemlezing laten horen... uit de Nederlandse jazzgeschiedenis. En ehm, jong en oud, modern en uh, gestileerd. Van alles en nog wat. Ik ga nu laten horen een opname uit 38. De Ramblers met Freddie Johnson. De Zuiderzee Blue. Why the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright, cause I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, cause I Day by day, I'm falling more in love with you. And day by day, my love seems to grow. There isn't any end to my devotion. It's deeper, dear, by far than any ocean. i find that day by day. You're making all my dreams come true. So come with me, I want you to know is alone and I'm in love to stay as we go through the years, day by day. falling more in love with you And day by day my love seemed to grow There isn't any end to my devotion It's deeper dear by far than I than the Mediterranean I find that day by day You're making all my dreams come true So come with me, I want you to know I'm yours alone and stay as we go through the years. Day by day, as we go through the years. Day by day. Ja, trio Pia Beck met uh, Day by Day, een live opname. Pia Beck heeft ook deel uitgemaakt op enig moment van eh, het orkest De Millers. En daar heb ik nu een eh, opname van. Een opname met 75 Harry Verbeke, Herman Schoonderwald, Koen van Nassau op de vibrafoon, Matt Matthews op de accordeon, Paul Ruijs piano, Ab de Molenaar gitaar, Arend Nijenhuis bas, Tony Nusser drums en zang Sanny Day en Pia Beck. En het nummer heet is een compositie van Peter Schilpro. Double Bass. Op dit moment is er een eh, orkest dat door Nederland toert. Eh, een tribute to the Millers. En die komen in de eerste week van september ook in Zandvoort spelen in het Huis in de Duinen. Tegen die tijd eh, hopen wij dat nog een keer te kunnen aankondigen, want dat is zeer de moeite waard. U hoorde op de klarinet Herman Schoonderwald, een andere klarinetist die in Nederland heel beroemd en belangrijk en bekend is geworden... is Ad van der Hoed. Inmiddels 80, eh, in de 80. En speelt nog steeds. En hij was natuurlijk in de jaren 60 heel bekend... met zijn wekelijkse jazzprogramma... het Ad van der Hoed Quartet. En we gaan hem hier horen met eh, een, eh, een, bezetting... op blauwboer piano Bert Nieborg onze Bert Nieborg, zal ik zeggen. Op de bas Erik Nap, op de drums in zijn tune van dat radioprogramma On a Clear Day. dat was Ad van der Hoed. We springen nu over naar eh, onze Haarlemse saxofonist Ruud Brink. Overleden in 1990. Een uh, tenorsaxofonist van allure. Ook een hele goede clarinetist trouwens. Ehm, hij stond bekend om zijn, eh, om zijn lyrische spel. Hij was niet een revolutionair. Dat kwam ook tot uiting toen hij eh, op enig moment ehm, muziekles ging geven en eh, conservatorium in Den Haag. Maar daar eigenlijk eh, werd geconfronteerd, vond hij, met allemaal jonge honden die allemaal de, de modernisten wilden horen. En dat was niks voor hem. Ik ga nu laten horen een prachtige opname, een live opname. Uit Nink Vollebrechts Jazzcafé 1989. Rob Aangebeek op piano, Ruud Brink sax en zingend Harry Emery en Joe Kraus. They can take that away from me.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 not too wide, just twigs in between. Eyes are glancing, she's romancing that dance is queen. Down the trail called Tammy and me, just like going home, big fat mammy. Y'all see those Miss Grammy, for Florida gold. Dat was Florida Flow, gespeeld door de Lost Wandering Blues and Jazz Band. Een orkest zonder slagwerk. Oh, wat klinkt het mooi. Eh, eh, in die groep, opname van 1990, zit op de bas eh, Jos Machtel. Jos Machtel, uh, fantastische bassist, is al sinds een aantal jaren vaste bassist van het inmiddels beroemde Brussels Jazz Orchestra... En deze jongens die komen volgende week spelen op het jazzfestival in Hoofddorp. Een eh, big band van zeer hoge klasse. Die komen eh, op een van de avonden in, de, in het concert... Eh, in, in, de, in de Schouwburg van Hoofddorp komen ze muziek maken. Zeer aan te bevelen. Overigens, dat hele festival is zeer aan te bevelen. We gaan naar weer andere Nederlandse muzici. En dat is de groep rondom Frans Rondé. Frans Rondé die 25 eh, jaar lang elke week maar weer jazz heeft geprogrammeerd. Met zijn eigen trio als begeleiding in eh, Elzas in Amsterdam. En dat is een, een plek waar menig Nederlandse jazzmuzikant uh, graag naartoe is gegaan en nog steeds graag naartoe gaat. Want iemand anders heeft het stokje overgenomen dat zijn de plekken waar mensen aan de bak komen en eh, kunnen eh, laten horen wat ze kunnen. En er is een cd gemaakt destijds met eh, Lex Lammen, Kloes van Mechelen, Nick van der Bos, Frans Rondé op de bas en Jeroen de Rijk percussie. En we gaan nu laten horen een compositie van Frans Rondé zelf. En dat is Blue Reflections. duo Frans Rondé. We gaan we heen vandaag in de buurt? Ja, we kunnen overal heen. We kunnen eh, natuurlijk in Zandvoort blijven. En dan gaan we naar eh, strandpaviljoen Talassa. Jazz aan Zee met pianist Martijn Schok en zijn band. Boogie Woogie en Blues. Vanaf 4 uur. Strandpaviljoen Talassa. Als we eh, toch in... Bloemendaal zijn... dan kunnen we naar Grand Café Vreeburg. Trio Hans Keunen. Met, onder, met zijn trio, ja. Met onder andere eh, Fred Kostman, Ger Scholman op de saxen. Gitarist Rudy Contini. Bassist Evert. En eh, nog meer mensen van de muziekschool. Dan hebben we in eh, de Flapkan... de flashkick door de Riverbank Revelations. En in Harlem in het wapen van Bakenes. Oude stijl jazz met eh, Hans de Winter. En daar ga ik nu een stukje van laten horen. Die heeft een, eh, die heeft een band, een KLM-band. En die hebben een cd gemaakt, Blue Skies. En daar wil ik graag van laten horen... Me and Jane in the plain, En dan horen wij eh, allerlei Nederlandse muzikanten, zoals ik al zei. Want daar zijn we vandaag mee bezig. Rolf Koppijn, Ronald Jansen Heidmaier, Hans Koppes, Koos van der Hout en natuurlijk eh, Hans de Winter zelf... die vanmiddag te horen is in het Wapen van Bakenes. Me and Jane in the Plane.